Een groep van 17 Nederlandse wintersporters was bezig met een grote ski- en wandeltocht door Tirol. De route die ze namen is populair, maar staat ook bekend als gevaarlijk. En dat bleek vanochtend. Vier mensen raakten bedolven onder de sneeuw en drie daarvan overleefden het dus niet. Vertelt correspondent Charlotte Waiers. En de toestand van het vierde slachtoffer daar is nog heel weinig over bekend. Dus we weten niet hoe diegene eraan toe is. Het is duidelijk in ieder geval dat op dit moment dat het totaal aantal slachtoffers niet verder zal gaan oplopen. Omdat de rest van de skiers het dal veilig heeft kunnen bereiken. De tocht werd begeleid door vier berggidsen, dus ze waren niet onvoorbereid. De gidsen zijn allemaal ongedeerd. O.J. Simpson is overleden. De oud-American voetbalspeler en acteur werd wereldwijd bekend... vanwege een spraakmakende rechtszaak in de jaren 90. Hij stond terecht voor het vermoorden van zijn ex-vrouw en haar vriend... maar werd vrijgesproken. Later werd hij in een civiele zaak wel aansprakelijk gesteld. In 2007 kreeg hij 33 jaar cel voor andere misdrijven. O.J. Simpson was 76 en is overleden aan kanker. 50 gemeenten doen deze week mee aan een dakloze telling. Op die manier moet beter in kaart worden gebracht hoe groot het probleem is in ons land. Onder de daklozen zijn ook jongeren, zoals Sarah, die vanaf haar 19e jaar twee jaar dakloos was. Als je mij tien jaar geleden had gevraagd of gezegd van joh, jij wordt dakloos, had ik je echt in gezicht uitgelachen. Maar ja, nee, natuurlijk niet. Van zover laat ik het nooit komen of dat gebeurt mij niet. Maar voor dezelfde geld eh, heb je wel gewoon alles gewoon goed op het rijtje. Maar komt ineens door een crisis, zo weet ik veel wat voor omstandigheden, je werk te verliezen of zo. Eh, ja, en je kan niks meer betalen. Of voor wat voor reden dan ook. Het kan echt iedereen overkomen. Door deze week te tellen hoeveel dak- en thuislozen er zijn in ons land... willen organisaties ervoor zorgen dat deze mensen beter geholpen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft op de meeste plekken droog. Morgen begint het grijs, maar later breekt de zon vaker door. En wordt het ook warmer, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdag een drukke spits. Vooral op de A7 staan files. Van Zaanstad naar Den Oever heb je in beide richtingen 20 minuten oponthoud... tussen de afrit Avenhoorn en Wochnum. Dat komt door een ongeluk...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 away I am scared that I won't find a thing And afraid that I'll turn out to be alone but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 some lessons. lessons. Those are my blessings. blessings. That won't happen again. again. And you are. 天了！ talk to you for a minute. Shut up, shut up. I love the way you strut, girl, you already know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 Geneeskundestudent Fouad El schoot eind september vorig jaar op de Erasmus Universiteit een docent dood omdat hij geen diploma zou krijgen. En hij doodde zijn buurvrouw en haar dochter omdat ze over hem hadden geklaagd, zegt het Openbaar Ministerie. De Amerikaanse oud-American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson is overleden. Hij is bekend van onder meer de rechtszaak waarin hij terecht stond voor moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Het weer vanavond en vannacht droog bij ongeveer 11 graden.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 It's in natural grace or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. God is a DJ. yeah. prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven Say yeah, yeah, yeah Cause every time you leave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 put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm